werd de Tsjechische Martina Sablikova voor de derde keer Europees kampioen. In de afsluitende 5 kilometer reed ze Irene Wust in een direct gevecht op 11 seconden. Wust werd in het algemeen klassement tweede, maar het Leenstra werd derde. Het weer droog, vannacht op de meeste plaatsen 1 of 2 graden vorst.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 I am Mr. Shoot them down, I the hearts on the ground. My love is a weapon, and yes, I use it well. Then I let the rose petals cover up the bullet shell. I never shoot and tell. DJ is het ook, hè? Hij is niet uitgeroepen tot nummer 1 van de DJ, maar hij komt er weer heel erg dichtbij, hoor. David Guetta samen met eh, Madonna. Revolver. En Lil Wayne deed ook nog eens een klein stukje mee. En um, ja, over David Guetta gesproken. Ik heb een uh, nieuw album gekocht uh, van hem. En heet One More Love. En er staan dus al zijn hits op. Dus van zijn vorige album One Love. En een aantal nieuwe, waaronder deze. Dus uh, Revolver. Goedemiddag, dit is tweede, uur, of, tweede uur van Entertainment for You. En uh, natuurlijk hebben we Henry, muziek uit de provincie. En we hebben een, uh, een, zwerver met een heel apart stemgeluid. En hij is daar heel ver mee gekomen. Wat dat is, hoor je straks. Maar nu eerst groot Nederlands talent. Jasmine, uh, ze is pas 19 jaar oud en ze heeft een nieuwe single. En dat is Chemical Love. Hier ga je nog heel veel van horen. I cannot sleep cause I wanna know Where the hell you been hanging out I know it's true when I'm thinking But stuck in the middle, stuck in the middle I'm trying hard but I can't see Oh, the if I could stay with you on what I'm doing, but I don't wanna see it, don't wanna see it. You say that you feel so dit is gewoon Nederlands, hè. Jasmine bij Entertainment View en Chemical Love. Een groot Nederlands talent. Ik denk dat je daar wel vaker wat van gehoord. Eh, wat me leuk lijkt is, dus dat jij jij als luisteraar even wat laat horen. Dus eh, bel even naar de studio 023 573 1969. Dus 023 573 1969. Heb je nou wat leuks meegemaakt of wil je gewoon een, eh, een leuk plaatje aanvragen? Geen probleem. Laat even horen 023 573 1969. Deze man heeft in 2010 een eh, solo, solo album uitgebracht.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 Er waren donkere wolken voor de zon geschoven. Elke ruzie heeft zijn eigen verhaal. En zonder het te merken lag ons geluk ondersteboven. Maar jij gaf mij het juiste signaal. peacemaker, the cell of the time. maar voor eeuwig samen Met jou wil ik geen dag overslaan. En mijn hart zal voor jou openstaan. Ik heb je van René Vroger. Is ook voor jou, Ruud? Dank je. Dank je, schat. En ik heb je lief. Dat is ik aardig van Hey, je hebt vast wel... Eh, ja, vast wel gehoord van die zwerver met, het, eh, met die prachtige radiostem. Zo niet, ik laat het nu even horen. Make you work for your dollar. het gaat dus zo, eh, er is een man die rijdt in een auto. En er staat een zwerver, een beetje donkerkleurige man met, een, eh, ja, met heel veel haar, laat ik het zo zeggen, slaat langs de kant. Lijkt een beetje op een aboriginal. En ehm, ja, hij lijkt, <laughs> hij lijkt inderdaad een beetje op. Ja, toch? En op zijn, op zijn, zo'n kartonnetje, zeg maar, waar veel mensen tekst op, veel zwervers, ik wil geld of zo, staat er hem, ik wil voor geld een stukje van mijn stem laten horen. Die, die God mij heeft geschonken. Nou, even een stukje. With that great radio voice. When Dit is hem. To nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. And we'll be back with more right after these words. Nou, je kan het filmpje even checken op eh, dumpert.nl. Hij was dus zwerver en hij had eh, ja, veel drugsproblemen en, eh, ja, en dat soort dingen. Maar wat blijkt, heel goed nieuws voor hem, hij heeft een baan gekregen bij een eh, grote radiostation of een groot televisiestation als dus voice-over. Kijk. Kijk, dus dat doe je goed. Wat een klein filmpje met je kan doen. Ja. Nou, zullen we even met z'n allen springen? Ik doe mee. Doe je mee? Ik wel. We gaan een kleine aardbeving hier veroorzaken in Zandvoort. Iedereen doet mee. Dit is Chelsea Dekker, de Freddalist. Komt-ie! tell, oh yeah. Someone said you was asking after me, but I know you best as a blagger. I said, tell me your name, is it sweet? She said, my boy is Dagger, oh yeah.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 En er was een, ja, de site crisis.nl lag eruit. Daar wordt verteld, en let nou even op, op de reactie van de burgemeester. Intussen probeerde Richard in Dordrecht te vergeefs crisis.nl te bereiken en het opgegeven infonummer. De sites van Rijmond en de gemeente Moerdijk lagen er ook uit. Ja, je kan alles opblazen tot, tot de capaciteit die je alleen maar in piekgevallen nodig hebt. Maar, maar ja, bij dit soort rampen? Ja, hoe vaak gebeuren die? Goed. Zie toch een lekker artiest om naar te luisteren. John Mayer. En dit is zijn uh, eh, laatste single die uit was gekomen van zijn Albert Hard of uh, Studies. Dit was eh, Perfectly Lonely. Zometeen gaan we ja, ons nieuwe item muziek uit de provincie doen. Maar nu eerst een plaat. Het is eigenlijk... Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Ik zeg het even van afstand. Het is een... Keiharde porno plaat. En eh, je houdt ervan of je houdt er niet van, maar dit wordt ongetwijfeld een hit. Bij BBC houdt eh, elk jaar een eh, Sound of BBC 2011. En dan beschrijven ze elk jaar de grootste talenten. Wie het in het jaar 2011 of 2012, maakt niet uit. In het volgende jaar... Ehm, ja, populair worden. En ze verwachten dat deze artiest ja, heel erg populair gaat worden.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 James Blake en Limited Love. Wat jij? Ja, het is eh, even wennen. Het is even wat anders. Het is even wat anders, hè? Ja. Hey, we gaan door met ons nieuwe item muziek uit de provincie. Eh, twaalf weken lang gaan wij een artiest uit de provincie draaien. Niet de voor de hand liggende artiesten, maar de iets minder bekende. Vorige week waren we van start gegaan met de provincie Zeeland met eh, Danny Vera. Vandaag gaan wij door de provincie Brabant. Anna Stefanie Struik, oftewel Stevie N... Uh, Stevie N is geboren in Roggel en is 24 jaar oud. Zoals vele artiesten begint Stevie N al op jonge leeftijd met muziek maken. Na de middelbare school gaat ze naar de Rock Academy in eh, Tilburg. Haar debuutalbum verschijnt in 2005, genaamd Away From Here. Daarna heeft zij nog twee albums uitgebracht. Ehm in, eh, in, ja, met, daarna heeft ze nog twee albums uitgebracht met in 2010 een nieuw album genaamd Light Up. Van die plaat gaan we natuurlijk een nummer draaien. En eh, dat nummer heet On My Mind. Provincie Limburg, hier is TVN. for the rain to put out this fire, knowing that it won't be back for a long, long time. Searching for other ways to fill my desire. I might just lose it all, but only But wherever I go, you will always be on my mind. Time is on my side, like your picture in my pocket. They both sail along with me, so I know why. I've traveled so far discovered so little, just a few secrets, but I know where they lie. Now the wind has changed. Drops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat. So damn berserk, so down to earth. I'm bringing gravity back. Adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. needed a change. I needed a break. For a sec, I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was leading astray. They say the money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave him amazed. Great, it feels like a long time coming. Fam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. change a tenner to a hundred grand. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear. Naar Tempa en Eric Turner en Ryden in de Star. Een van de grootste hits op dit moment.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 can find a trace. popstar Henry. Goedenavond, Henry. Heel goedenavond, eh, thuis natuurlijk ook, hè. Hoe gaat het met je? Hoe het mij gaat? Nou, uh, lekker druk dagje gehad, dus... Uh, ja, uitstekend eigenlijk, hè. Oké, okay, helemaal mooi. De sneeuw is helemaal weg hier, dus ik denk, neem op jullie ook. Ja, nou ja, het, is niet, het, het regent nu een beetje hier in Zandvoort en het is gewoon een beetje, ja, een beetje saai weer, hè. Ik verlang een beetje naar de zomer. schoon en dan wachten we op, eh, nieuwe sneeuw. Hè? Ja, ja, laten we maar <laughs> wachten. Hey, is showbiz nieuws. Is er nog wat, eh, wat spectaculairs gebeurd? Nou ja, goed, als je het natuurlijk allemaal weten eh, en gezien hebben waarschijnlijk. Is uh, het afscheid van Bobby Vell van, van Bonnie natuurlijk vandaag hot nieuws. Hè? Ja, klopt. Dus ja, het is een triest verhaal natuurlijk weer. En we zijn dus lekker goed bezig. Maar ja, in ieder geval, ze hebben afscheid genomen in de stad Schouwburg in Amsterdam. Ja denk ik. Met een eenschakeling van archiefbeelden Beel en optredens en zo. Oké. En eh, ja, ook zelfs Liza Minnelli, eh, Liz Mitchell was daar, Maria Barrett en Macy Williams. Dat zijn de oorspronkelijke discoformaties natuurlijk van, uh, Maar goed, het is, het is, op een gegeven moment een triest verhaal. En uh, zal zonder uh, Bobby nu verder moeten, denk ik. Ja, zeker weten. Ja, waar, waar is dat gebeurd? Uh, in Rusland, in Sint-Petersburg. Ze hebben dan net een optreden gehad. En, naar zijn kamer gegaan. Ja. nee even later hebben ze hem gevonden. Oké. Ja, het is jammer, want het is wel een hele leuke artiest. Tenminste, een opvallende artiest, hè? Opvallende artiest, eh, spraakmakend. En eh, ja, ik zie ook staan, zonder eh, Bobby Farrell geen Bonnie M, hè? Nee, zeker niet. Dus ja, dat, ik denk dat het gestopt is. <laughs> ja, dat is, dat is, dat is afgelopen Bonnie M. Ja. Helaas, met, met Bobby Farrell uh, sterft natuurlijk ook Bonnie M, dat is logisch. Ja. heel lang blijven stilstaan. Dus er is best wel vaak over gepraat geworden. Maar er zijn ook andere dingen gebeurd, hè? Ja, vertel. Eh, en een het trieste verhaal natuurlijk Koemelijn, die eh, is komen te overlijden. Dus eh, ja. dat is vandaag ook. Groot afscheids, afscheid in Rotterdam. Dus, eh. ja goed jongens, we moeten het leven gaan door, zeggen ze wel eens. En eh, we moeten ook verder, hè. En ik zie dat Henny Huisman, die, is, die is alweer 36 jaar getrouwd met dezelfde vrouw. Dus... Oh, dat doet hij goed. Ja, best wel, want dat is best wel een prestatie in de showbizland als je 36 jaar getrouwd bent, hè? <laughs> ja. Nou, ja, nou is Henry nou niet echt, of een, uh, of, eh, hoe heet hij? Ehm? Henry Henny Huisman. Henny bedoel ik. Eh, is hij nou niet echt een vrouwverslinder volgens mij, dus zo raar vind ik het nog niet. <laughs> Dus, dus, in feite is het op een gegeven moment gewoon een goede prestatie. Ja, zeker, ja. Goed. Ja, goed, dan uh, natuurlijk de Jacksons nog. de broer van Michael Jackson, Jermaine. Ja. Die, die, zit vast in Afrika. Oh? Ja, en, eh, heel stom, want eh, zijn paspoort die, is, die was verlopen. Ja. En, uh, en dan zit hij op een gegeven moment daar vastgewezen in alimentatieachterstand. Oh. En voorlopig kan die uh, niet rekenen op een nieuwe via de, via de ambassade. Dus, uh, nou, lekker is dat. ja, hij zit nou in Ouagadougou, ja. de hoofdstad van Burkina Faso. Ik heb er nooit van gehoord, maar... nee. zit, is op de er maar vast zitten. Oh, nou, lekker voor hem. <laughs> <laughs> Ja. Je zou er maar zitten, daar hoor je ook niet heel vrolijk van, denk ik. Nee, daar word niet echt vrolijk van, dus... Uh, <laughs> nou, hij zit in ieder geval weer uh, flink in de shit natuurlijk, zo gezegd. Ja. Ja, goed, dan even die films naar Harry Potter eh, gekeken hebben, de films. Eh, nou, ik niet. Nee, heb je er geen aantal van gezien? Ik heb, ik heb boek 1 tot en met 3 gelezen. Ja. En daar blijft het eigenlijk bij. Ja, nou, in ieder geval hebben we natuurlijk acteurs en actrices. En ehm, als je dan hoort wat uh, Emma Watson, die speelt op een ook in de film van Harry Potter wordt zoveel geld dat ze niet meer weten wat ze mee moet doen. Oh! Ja, volgens mij hebben dat bericht behandeld, ja. Want ze heeft rond de 21 miljoen euro met de, alleen de eerste twee films al verdiend, hè? Ja, het is werkelijk ongelooflijk. Het is, ja, het is echt ongelooflijk. En ze is pas, ik denk, begin 20 of zo. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Nou ja, eh, maar wat, ik, wat, wat erbij stond, ik ken dat bericht, want er stond, ze had een, eh, wat had ze nou gekocht? Een Toyota Prius. Ja. En dat vond ik nogal opvallend, want je hebt zoveel geld, en waarom koop je dan een Toyota Prius? Ja, ze kon geen keus maken uit de dure model, <laughs> denk ik. Koop dan een mooie Rolls Royce of zo, of een mooie Jaguar. Zoek je auto. <laughs> Ja, want het is inderdaad ongelooflijk dat er mensen zijn die niet weten wat er geld moeten doen. Nou ja, als je 21 miljoen hebt, eh, ik, ik, weet alleen inderdaad wat, uh, wat, wat dingetjes hoor. Ja. Denken jullie ook wel, hè Nico? <laughs> maar goed jongens, in ieder geval, eh, we wachten wel even af wat het verder gaat geven. Ja. Ja, klopt. Eh, ze hebben weer van astronauten gehoord, want er zaten maar liefst 2, bijna 2,7 miljoen mensen erbij de geluisterd. En uh, eh, het is alweer de zoveelste keer dat het eh, programma het best bekeken is van de vrijdagavond. Ja, het, gaat maar door, hè? Ja, en in ieder geval Kim de Boer, Leonie Meijer, Pearl Josephson en Ben Salvas hebben zich direct geplaatst voor de halve finale. Ja. En na de uitzending hebben ze namelijk ook nog de sing-off hebben ze gisteren behandeld. Ja, dat klopt. En die wordt vanavond uitgezonden, maar ehm, natuurlijk, die mensen zitten in het publiek. Exact. Ja, en ik denk wat jij wil zeggen, dat wil ik nu ook zeggen. Exact. <laughs> Vertel jij het maar. Ja, de uitslag die wordt dus uitgezonden vanavond, alleen de uitslag is lang bekend. Ja, die is al bekend. Ja, ja. En dat is namelijk het punt, en dat hadden we toen, ik nog in de show zat bij eh, Sorry Worden We Popstar, hadden we natuurlijk ook dat eh, de sing-off werd het dezelfde avond opgenomen. En dat heeft te maken met het feit dat je voor zo'n live-uitzending hier ontzettend veel eh, dansers in en mensen die, uh, die, extra dingen doen. Die je dus eh, weer zou moeten uitgeven als je dacht daarna weer een live-uitzending zou doen. Ja. Dus daar, om geld te besparen hebben ze ervoor gekozen om de de, de, de, de show zelf, dus de, de, de, de, mensen die moeten zingen. Ja. De artiesten al uh, na, de, na de show van eh, gisteravond op te nemen. Ja. En vanavond in de live show uh, erin te plakken. En dan krijg je dus inderdaad een heel raar, heel raar beeld. Ja. Mensen weten het wel, dus ik ben benieuwd naar de, de single, wat, wat, wat voor kijkcijfers het geeft. Ja, ik, ben, maar, ja, ik, ja, ik ben benieuwd. We zullen het wel zien. Maar ehm, ja, wat me vooral opviel is die Jennifer Eubank, hè? Die, ehm, die wordt ja, heel veel bekritiseerd door de, ja, door de stemgeluid. Die is heel hoog en ze zou niet goed zingen. Maar eh, waarschijnlijk is zij dus weer gewoon door, hè? Ja, ja, maar dat is nou het probleem met, met, het probleem, dat is een punt met, met Jennifer Eubank. Ja. Eh, dat is gewoon een hele goede zangeres. Al, ja. Eh, niet iedereen houdt van dat stemgeluid. Dat soort stem, van, ja, ja. Van, van, die stijl. Ja. En dat maakt het natuurlijk heel complex, maar ze kan natuurlijk ontzettend goed zingen. Heel, heel ingetogen, heel beest en heel eh, op haar manier. Dat ze toch wel zo'n hele zaal plat te krijgen. ja. Ja, is ook zo. En als je dan kijkt van dat waarschijnlijk Nigel, Nigel naar huis gaat. Ja. Ik denk dat hij gisteren gewoon niet goed gepresteerd heeft. Nee, maar dat, ik, als ik eerlijk ben, vind ik hem de laatste weken... Tenminste, na nou, niet de laatste weken, maar ik vind hem gewoon een van de mindere zangers in het gezelschap. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Bart ook, hè? Ja, klopt. Hij had, soms heeft een heel leuk, uh, leuk stemgeluid. Ja. Maar eh, het is natuurlijk ook niet helemaal uh, toonvast. ja, goed, op een gegeven moment dan is dat gewoon uh, even je top bereikt. Ja. En dan moet je op de show uit. Ja, is ook zo. En dat is helemaal zo. Dus bij eh, geldt natuurlijk voor Mike van der Veer ook. Ja. Eh, en, en dat vind ik op een gegeven moment, wat, je ook vaak ziet, is dat eh, wat de styling betreft van de artiesten, dan, uh, dat houdt ook wel eens een keer de wensen over, dacht ik. Hè? Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat die korte, de korte rookie van Kim de, Kim de Boer wel leuk vond. Ja, nou ja. Maar voor de rest was het niet echt spetterend voor nu. Ja, als je kijkt naar Mike van der Veer, dan denk je, ja, wat heb je nou aangedaan? Met? <laughs> Niet het aangetrokken. <laughs> en... Uh, wie denk jij dat die gaat winnen? Wie er gaat winnen? Nou, ik denk dat het een close finish wordt tussen uh, aan de ene kant Ben eh, eh, Sanders natuurlijk. Hè? Ja. Ben Sanders. Hè? ik denk dat Esther komt er heel eind. Esther, ja. maar vlak op een gegeven moment ook uh, Sherry niet uit, hè? Nee, en Kim de Boer vind je wat minder? Nee, absoluut niet. Ik vind dat, ja, Kim vind ik ook heel erg, Ja. ik vind, mijn favorieten zitten eigenlijk allemaal bij elkaar. ja. Ja, zeker weten. Maar eh, ja, eh, we hebben het al een keer over gehad, maar talent is dit jaar wel heel erg hoog. Nou, we zullen het allemaal wel zien eh, vanavond. Ja, Wie er wel doorgaan. En dan ja, bespreken we het natuurlijk volgende week weer. En volgende week is er natuurlijk ook weer een live uitzending op vrijdag. En dan zien we wel wie in de finale staan volgens mij. Hè? Ja, ik denk het wel, ja. ja. ja we hebben nog een leuke voor je. Van, als je ooit eens een keer een 3FM-DJ moet vervangen, in dit geval is het dus eh, Frank Dane. Ja, Frankie. En dus dan toen hadden we nog een snuit op, eh, op, op bekende plaatsen. <laughs> Ja, <laughs> ik heb het gezien, ja. En ik luister op dat moment dat die afspraak werd gemaakt met het meisje, die overigens uit Haarlem komt. Ehm, heb ik geluisterd en zij was wel erg eh, gewillig, laten we het zo zeggen. Ja, goed, ik bedoel, uh, het, is natuurlijk een pure, pure omgein, maar ja, <laughs> hier kun je wel mee scoren dus schijnbaar. Ja. Maar wat ik, ja, waar ik me een beetje aan irriteer is, ik keek op Telegraaf, soms zelfs op Telegraaf. En al die reacties van, ehm, ja, hij rijdt erheen van mijn belastingcenten. En uh, wat is er nou voor stomme ongein? Het gaat nergens op. Tuurlijk gaat het nergens op. Maar waarom zou je zo druk maken over zo'n klein dingetje? Dat snap ik dan niet. Nee, dat is ik ook niet zitten. Nee. Maar maak je inderdaad nou druk, heb je gelijk. Ja, nou ja. Maar het was wel leuk. Was ik luister regelmatig naar hem en ik, ja, ik vind hem wel erg grappig. Daarom. <laughs> Maar goed jongens, ik zeg, eh, ik, ik zou afscheid van jullie nemen. En eh, de luisteraars thuis natuurlijk ook een heel fijn weekend. En eh, ja, we horen elkaar volgende week weer, denk ik. Nou, oké. Fijn weekend, Henry. En ja, tot volgende week. En dan is Roy natuurlijk ook weer bij. Ja, dan is Roy weer bij. En we gaan gewoon lekker verder. En eens kijken we allemaal wat, wat voor leuke dingen we kunnen oppikken. hey, Henry, dankjewel, hè.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 Het ongeluk met het toestel van Iran Air gebeurde in het noordwesten van het land bij de stad Urmia. Volgens de staatstelevisie waren er 156 mensen aan boord, maar een Iraans persbureau heeft het over 105 inzittenden. Volgens de eerste berichten hebben 50 mensen het ongeluk overleefd. Het verongelukte toestel zou een Fokker 100 zijn. Het gaat redelijk met Gabrielle Giffords, de Amerikaanse parlementariër die gisteren in het hoofd werd geschoten. Ze is even wakker gemaakt en kon reageren op eenvoudige opdrachten van de artsen. De artsen zijn optimistisch over haar kansen op herstel. Giffords was een van de slachtoffers van een man die om zich heen schoot op een politieke bijeenkomst in Tucson, Arizona. Zes mensen kwamen om het leven en dertien raakten er gewond. De 22-jarige dader schoot waarschijnlijk bewust op Giffords, want hij stond vlak bij haar. Wat zijn motief was, is onduidelijk. De 40-jarige Giffords zit voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Het hoogwater in Limburg heeft iemand het leven gekost. Een man van 52 sprong in het dorp Linnen bij Roermond zijn hond achterna toen die te water was geraakt. De man werd meegesleurd door de stroming. De hond is gered, maar de man niet. Vanavond wordt een nieuwe piek verwacht in de waterstand van de Maas. Daarom zijn in de Roer sluisdeuren gesloten om te voorkomen dat delen van Roermond onderlopen. Bij Itteren zijn tijdelijke kademuren geplaatst en op andere plaatsen staan extra pompen. In Waddingsveen is een man